Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Van alle stempassen die zijn verstuurd voor de Provinciale Statenverkiezingen... ging het grootste deel naar oude mensen. Volgens het CBS is een derde van de 13 miljoen mensen die mogen stemmen 65-plusser. Dat is het dubbele van 20 jaar geleden. En in diezelfde tijd zijn er juist minder jonge kiezers bijgekomen. En dat kan invloed hebben op de verkiezingen, legt mijn collega in Den Haag, Wilco Boom, uit. Ouderen hebben gemiddeld andere politieke voorkeuren dan jonge kiezers. Dat blijkt bijvoorbeeld uit onderzoek naar het stemgedrag bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Daaruit kwam naar voren dat Denk, Volt en GroenLinks toen relatief de meeste jonge kiezers hadden en CDA, PvdA en 50PLUS relatief de meeste oudere kiezers. Of die partijen ook echt een voordeel hebben, dat hangt natuurlijk wel af van de opkomst. 85% van de bedrijfsartsen ziet mensen met klachten door nachtdiensten. Dat heeft het programma Pointer uitgezocht. Maar 1 op de 5 bedrijfsartsen vindt dat bedrijven genoeg doen om die klachten te voorkomen. Werk je veel in de nacht, dan heb je een grotere kans op slaapproblemen, hart- en vaatziekten en diabetes. De man die gisteren in Zweden een Nederlands meisje neerstak... is een bekende van de politie. Het meisje was op bezoek bij haar oma... toen ze in het park uit het niets in haar buik werd gestoken. De dader is een man van 35. Hij is drugsverslaafd en al vaker in aanraking met de politie geweest. Het meisje is niet in levensgevaar. En dit weekend begint het Formule 1-seizoen weer. In Bahrein worden vandaag al de eerste trainingsrondjes gereden. En zondag wordt er dan echt gereest. Het wordt het eerste seizoen met twee Nederlanders op de grid. Max Verstappen en Nick de Vries. Hart van Nederland ging langs bij zijn oma, die natuurlijk apetrots op de bank zit. Het is zo'n zacht, aardig jongetje. Hij is heel fanatiek met trainen en zich voor te bereiden. Dat is gewoon zijn, zijn ding, zijn leven. Hoe zit u eh, straks op de bank? Is dat uh, relaxed achterover? Of is nou, nee, niet achterover. Samengeknepen billetjes? Ja, zoiets. En er mag niet gepraat worden op dat moment. <laughs> En zij denkt dat eh, Nick ergens in de middenmoot zal gaan finishen. Dan nog het weer. De zon schijnt af en toe vandaag. Het is wel droog en wordt 8 of 9 graden.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 Crisscross en een whisky on the rocks Aangenaam, fimoncieus en madame net crocs Let's go voor hoge tempo, hartstikke idee Vanavond gaan we zo van oh ja lele Vijf over twaalf op zoek naar een dader Voor onder de lakens, dus niet te veel vragen Je lippen die zitten te dicht op mijn kist, maar dat is zo. Precies waar ik nu zoek, dus hoe het loopt lang, het ik van een giraf. Stone Island karaf. Juice en gin, ik doe mijn ding. Oh ja, lele. Yo, batra's net een sommelier. Flesje hier van 2 bij 2 charade. so sweet als een crème Give me some more, net de rijms. Ik heb mijn eyes van de prijs. Plangen op de die space en ijs. Kom mee op reis. Zet duister in mijn BMW in de kleur van de suikerspin. Kom slik, rik in het veld met een picknick. Met mijn mind op het thee, net tik, tik. Kom ik binnen, dan stijgt het flik fik. Chris Cross, pas die shots, geen trick oh, oh, oh. Ik weet niet wie je bent, maar dat is zo.